Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Een grote boerenorganisatie heeft geen zin in een nieuw stikstofoverleg. Bemiddelaar Johan Remkes zat uren aan tafel met ministers en boerenorganisaties... om te praten over de stikstofplannen van het kabinet. Het overleg is net afgelopen en boerenorganisatie LTO heeft al laten weten... geen zin te hebben in een nieuw gesprek. Voor nu is het klaar. De bal ligt bij het kabinet. Zij moeten het vertrouwen van onze boeren en tuinders herstellen... En zij, en de bal ligt ook daar, om die uiteindelijke vertrouwensbreuk die er is... alles wat er in dit land plaatsvindt, om dat te herstellen. Ook de bemiddelaar Remkes zegt dat er een stevige vertrouwenscrisis is. Niet alleen door stikstof, maar doordat regels elke paar jaar weer veranderen. En weer het liefst eind van de maand weer om tafel. Er zijn 20 tips binnengekomen over de verdwijning van Jair van Zeven. De jongen verdween 27 jaar geleden op het strand van Monster. Zijn vader bestelde een frietje terwijl zijn zoontje tikketjes speelde. Vervolgens was hij nergens meer te vinden. Sinds gisteren is er vanuit de Peter R. de Vries Foundation een beloning uitgeloofd van 250.000 euro voor de gouden tip. Een man uit Eindhoven moet een levenslange celstraf krijgen... vanwege de moord op zijn vriendin in een bed and breakfast in Valkenswaard. Vindt niet het Openbaar Ministerie, die normaal een strafeis uitspreekt... maar de verdachte zelf. De man stopte met zijn medicijnen en dacht dat hij zijn vriendin van iets heel ergs moest redden... toen hij haar met een mes om het leven bracht in de B&B. Daar heeft hij spijt van, volgens een advocaat. De man wil levenslang vastzitten. En eindelijk klonken er weer wat speelminuten voor Jorginho Wijnaldum. AS Roma huurt hem van Paris Saint-Germain. In Parijs zat Wijnaldum vooral op de bank en mocht zelfs niet meer mee op trainingskamp. Bij zijn aankomst in Rome stonden fans Wijnaldum op te wachten. Of ja, zoals zij hem noemen, Wijnaldom. Roma huurt Wijnaldum voor één seizoen met een optie om hem daarna te kopen. Het weer nog op de meeste plaatsen droog met soms wat zon. Het is een graad of 22. Morgen begint zonnig. Daarna kan in het noordoosten een buitje vallen. En het wordt iets koeler dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet, maar door een ongeluk heb je wel vertraging op de A2 van Utrecht naar Amsterdam.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 Volgens LTO Nederland heeft het eerste stikstofgesprek op dit moment te weinig opgeleverd... en ligt de bal nu bij het kabinet. Stikstofmiddelaar Remke sprak van een stevige vertrouwenscrisis... en zei dat er sowieso een tweede gesprek nodig is. Ondanks de ambities van het kabinet zijn er minder koopwoningen gebouwd in Nederland... blijkt uit onderzoek van de TU Delft. De daling is eind 2021 al ingezet. Op basis van het aantal verleende bouwvergunningen... is de verwachting niet dat het snel beter wordt. Een voetbalster Stephanie van der Gracht speelt de komende twee jaar... voor internationale in Italië. De 29-jarige verdedigster komt transfervrij over van Ajax... speelde afgelopen maand met Oranje ook op het EK. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen en een graad graad of 9. Morgen is zonnig, later in het noordoosten misschien wat regen.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 So where did you go? tell me you're leaving Don't keep me waiting here all night Cause you weren't already ready for someone Someone to stay right by your side Oh, I don't wanna let you go I'm a little lost without you A little lost without you My darling, you are all. lost count of the days So lost in a haze Wherever I go, I feel you You say you needed some time to Go back and find you How could I know? Oh, tell me you love me Or tell me you leave I'm a little lost without you, a little lost without you.